Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil voorkomen dat de relschoppers in Geldermalsen wegkomen met een boete en gaat taakstraffen of celstraffen eisen. De OM reageert op berichten dat er geld wordt ingezameld om de boetes van de relschoppers te betalen. De actiegroep Geldermalsen zegt nee tegen AZC, wil het bedrag inzamelen. Veertien verdachten werden opgepakt toen een raadsvergadering over de komst van een AZC in Geldermalsen uit de hand liep. Betogers probeerden het gemeentehuis binnen te komen en bekogelden het gebouw met vuurwerk, stenen en blikjes. De aanrandingszaak in Keulen breidt zich uit. Nog eens 30 vrouwen hebben aangifte gedaan van aanranding of diefstal bij het Centraal Station van Keulen tussen oud en nieuw. Het aantal aangiften staat nu op 90. De vrouwen zeggen onder meer dat ze zijn betast door mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Politie, OM en de burgemeester van Keulen houden crisisberaad over hoe het gebied bij het station veiliger kan worden. De politie wil dat er extra mensen worden ingezet met carnaval als er tienduizenden mensen op de been zijn in de stad. Het Openbaar Ministerie in België heeft vijf jaar celstraf geëist tegen drie Nederlandse Turken uit Den Haag wegens terrorisme. Ze vormden volgens het OM een terroristische groepering en zouden zich voorbereiden op de gewapende strijd in Syrië. Bij de hoofdverdachten werden thuis in Brussel pistolen en kogelwerende vesten gevonden. Hij zou ook mensen hebben geronseld voor de strijd in Syrië. Bij huiszoekingen in Den Haag werden jihadistische boeken en filmpjes en een IS-vlag ontdekt. In Parijs zijn plakettes onthuld op de plekken waar een jaar geleden 17 mensen omkwamen door aanslagen van moslimextremisten. President Hollande, premier Valls en burgemeester Hidalgo legden ook kransen. Het is de eerste van een reeks herdenkingen deze week. Overmorgen 7 januari is de aanslag bij Charlie Hebdo een jaar geleden. Het weer. In het noordoosten is nog ijzel. De neerslag trekt weg en het wordt op veel plaatsen droog. Het blijft vandaag wel bewolkt. Het wordt min 2 in Groningen tot plus 8 graden in Zeeland. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 zoals het, eh, zoals het moet draaien, zeg maar, na al die feestdagen. Behalve dan dat mijn assistentie, mijn sidekick, ziek is. Dolly was er al niet gisteren en vandaag moet Imka het ook eh, laten afweten... Eh, wegens, ja, ziekte. Nou ja, als je ziek bent, eh, ja, je kan daar weinig aan veranderen. We wensen haar natuurlijk beterschap. ik zal het vanmiddag eh, alleen moeten doen. Ik zal het nieuws eh, weer eventjes voor gaan verzamelen. En, uh, het weerbericht natuurlijk. Ja, kijk uit als je de weg op moet. Vooral in het noorden heb ik al begrepen. Glad, gladheid alom. Treinverkeer legt plat. Nou, ongelooflijk. IJssel, ja, het is wel een heel verraderlijke gladheid. hoop eh, dat er eh, weinig letsel voorkomt en eh, weinig blikschade. Ligt ook soms wel eens een klein beetje in jezelf. waag niet te veel. Als je niet de weg op moet gaan, dan niet. Blijf gewoon lekker thuis. En ik heb me laten vertellen, ik weet niet of het waar is hoor... dat het ook een beetje deze kant op komt straks, die kou en die sneeuw. ook allemaal nare berichten uit Duitsland... van mensen die zijn aangerand door eh, ja, Noord-Afrikaanse lieden. Nou, daar waren we met z'n allen een beetje bang voor al, hè, dat dit zou gaan gebeuren. Ik hoop niet dat de eh, dingen escaleren. Ik hoop niet dat uh, Nederland ook een land wordt waarbij je dat soort risico's gaat lopen. Dat zou niet best worden. Ik ben in elk geval geneigd te zeggen... ik ben een diertje van de vrede en dat wil ik weten ook. Een sneeuwwitte vredesduif. Nou, wit ben ik ook nog, dat klopt ook nog. Sneeuwwitte vrede. Mag wel weer een kleurtje halen, maar lekker naar de warme landen. de kerstboom weggehaald. Wat een klus is dat. Die lampjes eruit halen, dat is al zo vervelend werk. En dan, eh, dan gaat er één uit in zo'n slinger. En dan, moet, weet je niet welke. En, eh, en dan, en, eh, dan doet die hele slinger het niet meer. En je wil ze toch opbergen dat ze het nog doen en zo. Anders moet je volgend jaar weer nieuwe lampjes kopen. Nou, het is wel gelukt allemaal. Maar het had wel wat voet in aarde. nou ja, nou, weinig aarde in mijn woonkamer gelukkig. De, de, kerstboom die is eh, weer, ingepakt. De lichtjes zijn er weer uit. De ballen binnen er weer uit. De vogeltjes binnen er weer uit. Dus het is ja, een beetje een kale boel in de kamer eigenlijk. Dat vind ik wel wel. Als, je zo eh, die gezellige decembermaand in die verlichting hebt gezeten. En die knusheid en zo. Nou, is, ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe u dat ervaart, luisteraars. Maar ik vind het maar een kale boel. Ik ga gauw naar het park. Ik ga naar het park. Is wel geen zaterdag, maar ik ga toch naar het park. Chicago, Saturday in the Park. Saturday in the Park. Nou, als je eenmaal in het park loopt, moet je me niet loslaten, mensen. Don't turn me loose. Groeneveld en Kok. From the first day that we shared Ja, we doen er nog maar één hoor. Eh, alleen maar leugentjes. Opnieuw Greenfield en Cook. Eigenlijk een beetje de Nick Simon van de jaren eh, ja, 60, 70. Hè? Wat, wat was het? Zoiets. Nou, leuk toch? Gezellig toch? gets me Eh, luisteraars. Eh, Greenfield en Cook, maar dat was geen leugen. Dat waren ze. Het waren ze echt. Ja, eh, ik draaide net iets van de, de groep Chicago, Saturday in het Park. En er zitten dan van lekkere blazers bij. dat zat bij de Beatles ook al. Luister maar. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find the road where maybe I could see another kind of mind. There, ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single Ja, lekker was een oud Beatletje. Got to get you into my life. En ik zei het al, ook de Beatles toen al eh, werkten met blazersecties. En dat, is, eh, ja, dat maakt het geheel toch allemaal eh, ja, wat voller en zo. En wat lekkerder om naar te luisteren vind ik hoor. Kennen jullie Gloria Estevan nog? Vast wel. Die kon van mij niet wegblijven. I can't stay away from you, zong ze. Nou, dat is altijd nog zo. Ze kan nog steeds niet bij me wegblijven hoor. we're having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way, and I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend just no use, but I can't stay away from you. No, you're telling Nou, Gloria, daar kom je toch gewoon gezellig een bakkie me doen, meid. Daar maken we toch helemaal geen punt van. Dat is toch gezellig. De Gloria is er van I Can Stay Away From You. Eh, if you think eh, you know how to love me... Nou, dan moet je ook even naar de studio komen. <laughs> Dan komt het ook goed. Nee hoor, Smokey die gaat het zingen voor u. If you think you know how to love me. Nou, val niet op Smokey, maar anders... Uh, nou. Breathless drive on a downtown street... motorbike ride in the midday heat.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 Dus ik moet allemaal zelf eh, de boel verzamelen. Terwijl ik ook het programma voor u moet vullen en presenteren. En ja, ik heb nog niet voldoende Niels bij elkaar verzameld... Om, om te zeggen van nou, dat is de moeite waard om dat allemaal voor te gaan lezen.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 Uh, dit eh, applaus valt eh, Ramsey Lewis ten deel met zijn In Crowd. Ramsey Lewis Trio. trio van Ramsey Lewis. En voordat ik het nieuws nog in slinger, komt Robbie Williams nog even bij u langs. Mr. Bojangles. goes and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight and drink a bit, then he shook his head. Mr. Bojangles. Calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come dance. Ja, Mr. Bojangles, dance and dance and dance. Robbie Williams. Dat doe je weer helemaal niet goed. Als jij het nieuws wil laten horen dan, eh, en je wil ook nog de tune laten horen... dan moet je wel even je iPad aansluiten. <laughs> Had ik nog niet gedaan. Nou, dan komt hij alsnog. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, niet met Dolly de Pierik, ook niet met Imka Drommel... maar u zult het vanmiddag met eh, Charles Duif moeten doen. De piloot die gisteren een sportvliegtuigje neerstortte voor de kust van Pet... is volgens de politie een 76-jarige Duitser. De ervaren piloot uit Kutterslo. Gisteren eh, eh, aan het eind van de ochtend is hij opgestegen van het vliegveld... in het Engelse uh, Gloucester Hire. En volgens het vliegplan wilde de man naar het vliegveld Münster-Usnabrück in Duitsland vliegen. Iets voor drie uur s middags eh, verdween zijn sportvliegtuigje type Sirius Aircraft SR-20 van de radar. Er werd meteen een grote zoekactie naar de piloot op touw gezet... maar inmiddels is de hoop opgegeven dat hij de crash heeft overleefd. Vliegtuigjes gevonden in de buurt van Petten. Wel wordt er nog gezocht naar zijn lichaam en ook naar brokstukken. Eh, een schip van de marine zoekt de apparatuur eh, van het vliegtuig. Dat doen ze door de zeebodem af te zoeken. Eh, naar ook weer delen van het wrak. Belang voor de mensen van Zandvoort als het gaat om het inleveren van kerstbomen en informatie over de kerstboomverbranding. Die vindt plaats op 13 januari. De traditionele kerstbomenverbranding is dit jaar, ik zei het al, op woensdag 13 januari... om half acht s'avonds op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Dat is de doorgang achterzijde Dirk van der Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen 13 januari worden ingeleverd... tussen 1 uur s middags en 4 uur s middags bij de remise aan de Kamerling-Onderstraat 20... of bij het Schuitengat. Voor elke boom die u inlevert, luisteraars, eh, krijgt u een kwartje eh, en een lot... Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in het Zandvoortse Korantje. En ook op de gemeentelijke website natuurlijk. Vanzelfsprekers eh, kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Voor nadere informatie uh, surft u even naar de website van de gemeente www.zandvoort.nl Aangemoedigd door een flinke schare toeschouwers won team Chin Chin... op dinsdag 29 december 2015 de wisselbeker van het fluitketel curling op het ijsbaantje. Twaalf teams hadden zich ingeschreven, waardoor er twee voorrondes gehouden moesten worden. In de halve finale versloeg Chin Chin, dat eh, Chin Chin team, zo moet ik het zeggen, het Beach Team. Beach Him, nou, het zou ook wel Beach Team moeten zijn. Team eh, Expendables wint van Café 4. Dan volgt de finale. Het was een bloedstollende gebeurtenis... want twee ploegen hielden elkaar precies in evenwicht. Zo vertelt een toeschouwer. In de verlenging lukte Chin Chin eh, één fluitketel <laughs> in het huis te schuiven. Ja, fluitketels, dat zijn natuurlijk die curling eh, schijven, zeg maar. En, het wordt, en daarmee, wordt Chin Chin de winnaar van het uh, kampioenschap badplaats is altijd wel voor een knotsgek evenement te vinden. Het denken van aan aardappelschillen, garnalenpellen, buikglijden...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 In de rest van het land is het overwegend droog, met zo nu en dan de zon. Vanavond zijn er perioden met regen en morgen dan rijkt de kou nog wat verder... en liggen de maxima in de noordelijke helft van het land lager. Donderdag stijgt de temperatuur en verdwijnt overdag de gladheid. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en breekt vooral in het midden en zuiden af en toe de zon door. Er staat een matige zuidoostenwind en daarbij wordt het zo'n 5 eh, tot 8 graden. In het noordoosten staat een koude oostenwind. En daar blijft het overdag licht vriezen. Ook vanmiddag kunnen de wegen glad zijn. Later in de middag neemt de bevolking toe en kan er in het zuiden wat regen vallen. Vanavond valt in het zuiden en geleidelijk trekt de neerslag... Sorry, vanavond in het zuiden ook weer regen... en geleidelijk trekt de neerslag wat eh, verder naar het noorden. En vannacht valt vooral in het noordwesten, midden en oosten ook regen. Noordoosten maakt kans op ijzel, Daar, eh, maar wel veel minder dan de afgelopen nacht. Komende nacht breidt de koude lucht zich eh, uit... en maken deel van Noord-Holland, Utrecht en Gelderland ook kans op het ijzel. In het zuiden en zuidwesten blijft de temperatuur boven het vriespunt. Morgen dan is er veel bewolking met af en toe een beetje neerslag. En op plaatsen waar het vries, is de kans op ijzel aanwezig. Lichte ijzel nog wel. In de middag neemt eh, de, neerslagkans weer af. En in het noordoosten vriest het een graadje. En in de zuidelijke helft van het land wordt het 4 tot 8 graden. In Noord-Holland kan het eh, ja, blijven vriezen. En in het zuidwesten blijft de temperatuur waarschijnlijk boven nul. In de nacht tot naar donderdag dan trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over ons land. En omdat het noordoosten dan nog eh, in het vriesgebied ligt... is er opnieuw kans op ijzel en toenemende kans op gladheid al daar. Donderdag is het bevolkt regenachtig. De wind draait naar het zuidwesten. En de temperatuur stijgt in het grote deel van het land naar zo'n 6 tot 8 graden. Alleen in het noordoosten blijft de wind eh, nog een tijdje zuidoost. En daardoor wordt het eh, in de middag wat warmer. Maar niet warmer dan 2 tot 4 graden. In de namiddag kan het eh, zuidwesten eventjes verrast worden op een zonnetje. De zon kan dan heel eventjes doorbreken. Vrijdag is het wisselend bewolkt, plaatselijke bui... Het wordt dan 6 tot 8 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en blijft de temperatuur boven het vriespunt. Het vooruitzicht van de komende week, eh, dat laat toch weer lagere temperaturen zien uiteindelijk. Nou, tot zover het weerbericht. altplanet eh, spel denk ik. Ik denk dat het een klarinet is van eh, Kenny G. Speelt ook saxofoon. Hij speelt een aantal, aantal eh, blaasinstrumenten. En dit was het nummer Songbird. Nou, ik vond het een beautiful noise. En dat vond Neil Diamond ook. joy and of strife. Like a symphony played by the passing parade, it's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel. coming into my room and it's begging for me just to give it a tune. Ja, klein stukje Wicked Game van uh, niemand minder dan uh, Chris Isaac met dat nummer gaan we het eerste uur uit, luisteraars. Want ik eh, kijk op mijn klokje en ik zie dat het Niels er zo weer aankomt. En de reclame. Ik ben er het tweede uur weer met... te eh, beginnen met een stukje conferentie. We gaan even lachen. En eh, daarna natuurlijk weer lekkere muziek. En rond half twee nog weer even wat, wat nieuws. Tot zo.